Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook mensen onder de 50 jaar krijgen in het Verenigd Koninkrijk een boostervaccin. De regering wil zo een besmettingsgolf in de winter voorkomen, meldt de krant The Times. Naar verwachting wordt het gebruik van boosterprikken voor 50-minners vandaag goedgekeurd. Vanaf welke leeftijd Britten in aanmerking komen is niet bekend. 50-plussers mogen al een tijdje een boostervaccin halen. Inmiddels heeft ongeveer een derde van hen dat ook gedaan. In januari moeten alle Britse 50-plussers die dat willen aan de beurt zijn geweest.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 En inmiddels hebben vier van de 9 miljoen inwoners al een derde prik gehad. Het weer nog, het wordt een bewolkte dag. In de loop van de middag valt er lichte regen. Er staat een zwakke oostenwind en het wordt ongeveer 7 graden.